1 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan trekt alle aanklachten in tegen mensen die hem zouden hebben beledigd. Hij noemt het een eenmalig gebaar van goede wil, ingegeven door gevoelens van eenheid na de mislukte staatsgreep van twee weken geleden. Onduidelijk is om hoeveel aanklachten het precies gaat. Ook tegen de Nederlandse columniste Ebru Umag loopt voor zover bekend nog een onderzoek in Turkije. Het is niet duidelijk of ook haar zaak nu wordt geschrapt. De vier grootste Nederlandse banken houden stand als het slechter gaat met de economie, blijkt uit de stresstest van de Europese banken. ING, Rabobank, ABN AMRO en de Nederlandse gemeente kunnen een crisis aan, tot tevredenheid van toezichthouder de Nederlandse bank. Het minst bestand tegen economisch zwaar weer is de Italiaanse bank Monte di Paschi di Siena. Voor die bank is er een reddingsplan. De Braziliaanse oud-president Lula moet zich verantwoorden voor de rechter... voor belemmering van de rechtsgang in het corruptieschandaal rond oliebedrijf Petrobras. Een rechter heeft een aanklacht tegen hem en vijf anderen gegrond verklaard. Ze probeerden te voorkomen dat de oud-directeur van Petrobras... een bekentenis in de zaak zou afleggen, zeggen de aanklagers. Medewerkers van het staatsoliebedrijf zouden jarenlang voor honderden miljoenen euro's aan smeergeld hebben ontvangen. De politie in Schotland heeft 500 slachtoffers ontdekt van kinderporno. Er zijn meer dan 30 miljoen foto's onderschept. Bijna 80 mensen zijn in staat van beschuldiging gesteld. Een van hen zou meer dan 10 miljoen foto's op zijn computer hebben. Sommige slachtoffers waren niet ouder dan drie jaar. Het weer, er vallen hier en daar nog buien. De temperatuur daalt naar een graad of 14.